Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veteranen uit de Korea-oorlog in de jaren 50 willen dat premier Rutte zich inspant om de resten van vijf vermiste Nederlandse militairen terug te krijgen uit Noord-Korea. Volgens het AD heeft de vereniging Oud-Korea-strijders een brief geschreven aan Rutte. Vorige week werden de overblijfselen van gesneuvelde Amerikaanse militairen gerepatrieerd uit Noord-Korea. Het gaat om 55 kisten waarvan de inhoud nog moet worden onderzocht. De vereniging hoopt dat de vijf Nederlanders die nog vermist zijn uiteindelijk een waardig afscheid kunnen krijgen. De verkiezingen in Zimbabwe zijn gewonnen door regeringspartij ZANU-PF van de vroegere leider Robert Mugabe. De partij is minimaal 109 van de 208 parlementszetels veroverd en is niet meer in te halen door oppositiepartij MDC. Gisteren riepen beide partijen nog dat ze gewonnen hadden. Mugabe werd in november afgezet door het leger en vervangen door Emerson Mnangagwa. Die krijgt daarmee een nieuwe ambtstermijn. De opkomst van de verkiezingen in Zimbabwe was hoog, 75 procent. Ondanks het zomerse weer rijden veel automobilisten door op winterbanden, zegt de BOVAG. En dat leidt volgens de brancheorganisatie tot onveilige situaties. De samenstelling en het profiel van winterbanden zijn gemaakt voor lagere temperaturen. Bij warm weer leiden ze tot een langere remweg en een slechtere wegligging. De BOVAG controleerde afgelopen dagen bijna duizend auto's en trof bij 60 winterbanden aan. Op alle auto's die in ons, in ons land zou dat betekenen dat er bijna een half miljoen nog op winterbanden rijden. Het lichaam dat gisteravond is gevonden in de Oosterschelde bij Bruinisse... is van het meisje van 14 dat vermist werd. Dat bevestigt de politie. Het Duitse meisje was gistermiddag aan zee naar verluid schelpdieren aan het zoeken... toen ze werd verrast door de snel opkomende vloed. Het weer vandaag geregeld zon, ook stapelwolken... en in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.